Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Zwitserland is geïnteresseerd in een overname van de Limburgse autofabriek Netcar. Dat zegt FNV-bondgenotenbestuurder Henk van Rees. Het Zwitserse bedrijf QPM ontwerpt zuinige wankelmotoren. Dat zijn verbrandingsmotoren met rotoren en trommels in plaats van zuigers en cilinders. Topman Hunziker van QPM zegt in het Financiële Dagblad dat alle 1500 werknemers van Netcar hun baan kunnen behouden. Misschien kan de werkgelegenheid zelfs worden uitgebreid. Fonseca zegt dat hij voor de financiering een beroep zal doen op particuliere investeerders in Zwitserland. De VS begrijpt dat Israël zich moet kunnen verdedigen tegen de nucleaire dreiging van Iran. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu na afloop van een overleg met president Obama in Washington. Hun gesprek ging vooral over het Iraanse atoomprogramma. Israël zegt dat Iran werkt aan een atoombom. Israëlische kabinetsleden hebben de afgelopen tijd openlijk gezinspeeld op een aanval op nucleaire installaties in Iran. President Obama zei dat hij nog ruimte ziet voor een diplomatieke oplossing. Secretaris-generaal Valken van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft zijn excuses aangeboden aan Brazilië. Hij zei vorige week dat Brazilië wel een schop onder zijn kont kon gebruiken. Hij doelde op de voorbereidingen voor het WK in 2014 dat in Brazilië wordt gehouden, die naar zijn zin te langzaam gaan. Brazilië had aangekondigd dat het niet meer met Valken wilde praten en dat hij zelfs het land niet meer in zou komen. De FIFA-bestuurder zegt dat zijn kritische uitspraken in de vertaling scherper overkwamen dan ze waren bedoeld. Of Brazilië genoegen neemt met zijn excuses is nog onbekend. Het weer droog en wisselend bewolkt. Minima nacht van 0 graden in het noordoosten tot plus 4 in het zuidwesten.